Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In de buurt van Schijndel in Noord-Brabant is gisteravond laat zeker 10.000 liter drugsafval gevonden. Volgens het Brabants Dagblad gaat het om 10 grote vaten van elk 1000 liter. De meeste waren tot de rand gevuld. Omdat een deel van de containers was omgevallen en in een sloot lekte... moest de opruimingsdienst onmiddellijk in actie komen. Het spul is hartstikke giftig en kan brandwonden veroorzaken of zelfs ontploffingen. Een gespecialiseerd team is de boel nog aan het opruimen. Vermoedelijk zal een deel van de bodem afgegraven moeten worden. De politie heeft nog niemand opgepakt. de burgemeester van Hilversum heeft onmiddellijk een café gesloten. In twee dagen tijd vonden er twee explosies plaats die het pand flink beschadigden. Op foto's van NH Nieuws is te zien dat er een gat zit in het raam aan de voorkant. En ook binnen is er schade aan de bar en stoelen. De politie vermoedt dat het gaat om vuurwerk, maar doet nog onderzoek. De eigenaren zeiden eerder al geen idee te hebben wie erachter zit. En GroenLinks-PVDA-leider Frans Timmermans heeft gisteravond tijdens een lezing... Geert Wilders een bewonderaar van Poetin genoemd. Hij vertelt verslaggever Wilco Boom waarom. Nou ja, eh, als je ziet wat eh, zijn woordvoerder... die eh, geeft Nederland de impliciete schuld van de problemen met Rusland. Zeggen we, de Nederlandse regering heeft Rusland te veel geprovoceerd. Die zegt dat we Oekraïne niet meer moeten steunen. Nou, dat zal onze veiligheid ten nadele beïnvloeden. Ook de BBB kreeg tijdens de lezing een veeg uit de pan. Timmermans noemde veel plannen van die partij op financieel vlak niet haalbaar. En gisteravond waren er twee wedstrijden in de achtste finales van de Champions League. Barcelona speelde met Frenkie de Jong uit bij Napoli. Daar kwam Barcelona op voorsprong en leek op weg naar een overwinning. Maar uit het niets scoorde Napoli, is te horen bij RTL. Osimhen, en daar is hij! Hij heeft maar één moment nodig, Victor Osimhen. Voor de rest staat hij alleen maar buitenspel en heeft hij ruzie met de scheidsrechter. Maar dit is wat hij goed kan. De wedstrijd eindigde dus in 1-1. Arsenal verloor met 1-0 bij FC Porto. Over drie weken zijn de returns van deze wedstrijden. En het weer nog. Vanochtend droog en op veel plekken bewolkt. Af en toe prikt de zon er wel doorheen. Vanmiddag en vanavond veel wind en er trekken dan ook flinke buien over. Het wordt 11 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Een file op de A8 richting Amsterdam staat voor knooppunt Zaandam 5 kilometer. De rechterrijstok is daar dicht en de vertraging zo'n half uur.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 Rutte zou de steun hebben van twee derde van de NAVO-lidstaten. In opdracht van Groot-Brittannië heeft de Jordaanse luchtmacht goederen gedropt boven Gaza. Het ging om medicijnen en voedsel dat met parachutes landde in de buurt van een ziekenhuis in het noorden van Gaza. De prijs van een koopwoning is afgelopen jaar weer gestegen, melden het CBS en het Kadaster. In januari kostte een huis gemiddeld ruim 433.000 euro. Dat is bijna 2% meer dan in januari vorig jaar. Het weer, eerst droog en af en toe zon, vanmiddag regen en ook een harde wind. Het wordt zo'n 12 graden. looking like yeah. Top like money, so the girls just mail. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, better no share. Fall out, cause that's the business.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 ain't even. She tryna make me pull Came to party till I can't no more Celebrate 'cause that's all I know myself so sick. I wish I'd stay. that if I had your face, then I could make it safe and clean.